Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Op een camping in de Brabantse plaats Kaam heeft de politie een man aangehouden die een vuurwapen in zijn huisje had. Iemand had de politie gewaarschuwd dat er een man met een automatisch vuurwapen was gezien. terrein werd afgesloten voor onderzoek. Het arrestatieteam haalde de man uit een van de huisjes op het terrein en hield hem aan. Wat de man met het wapen wilde doen is nog onduidelijk. De aanslagpleger in de Deense hoofdstad Kopenhagen was geïnspireerd door de aanslagen in Parijs van begin vorige maand, heeft de politie gezegd op een persconferentie. De aanslagpleger zou jihadistische propaganda in zijn bezit hebben gehad. Hij pleegde dit weekend een aanslag op een lezing en bij een synagoge, waarbij twee mensen omkwamen. En vanmorgen vroeg werd de schutter zelf gedood door de politie. Taxidienst Uber moet een dwangsom betalen van 50.000 euro, heeft de inspectie Leefomgeving en Transport bekendgemaakt. Uber heeft een dienst genaamd Uber Pop, waar particulieren met hun eigen auto dienst doen als taxi en via de Uber-app opgeroepen kunnen worden. De rechter oordeelde eerder dat Uber Pop illegaal is. De carnavalsoptocht in de Duitse stad Braunschweig is afgelast vanwege terreurdreiging. Volgens de politie was er een concrete kans op een aanslag met een islamitische achtergrond. De optocht in Braunschweig is de grootste in het noorden van Duitsland en trekt zo'n 250.000 mensen. In de eredivisie heeft Utrecht met grote cijfers gewonnen van Dordrecht. Het werd 6-1. Dordrecht speelde aan het eind van de wedstrijd nog maar met 9 man. Pek Zwolle verloor in eigen huis met 0-1 van Go Ahead Eagles. En eerder al vandaag won Cambuur met 2-1 van Heerenveen. Het weer vrijwel overal volop zon, alleen in het noordwesten grijs. Het is 3 tot 9 graden. Vannacht kans op lichte vorst, morgen vrij zonnig en maximaal 10 graden. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. De politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd, maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden.